Lot Lewin met het NOS Journaal. In de Canadese stad Mont maar één locatie is ingericht voor de verkiezingen... terwijl er tienduizenden stemgerechtigde Fransen wonen. In Frankrijk zelf kunnen mensen morgen pas stemmen... in de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. De strijd gaat tussen de sociaal-liberaal Emmanuel Macron... en de rechtspopulistische Marine Le Pen. Macron leidt in de peilingen. In China zijn 45 mensen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een aardverschuiving in de plaats Shenzhen anderhalf jaar geleden. Een grote berg bouwafval en zand bedolfde na hevige regenval een aantal gebouwen. 73 mensen kwamen daarbij om. Op de stortplaats lag veel meer afval dan was toegestaan. Lokale bestuurders wisten ervan, maar waren omgekocht. De bedrijfsleiding en de ambtenaren hebben tot, tot 20 jaar gevangenisstraf gekregen voor hun aandeel in de ramp. In Tanzania zijn 32 kinderen tussen de 12 en de 14 omgekomen bij een busongeluk. Ze waren in de bus onderweg naar een toets toen de chauffeur de macht over het stuur verloor. De bus stortte in het ravijn. Ook twee leraren kwamen om het leven bij het ongeluk. In Warschau zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de Poolse regering. De demonstranten vinden dat de regering de democratie uitholt. De president wil een referendum houden over een nieuwe grondwet die hem meer macht geeft. Volgens de politie waren er rond de 10.000 mensen bij de demonstratie, maar volgens de oppositiepartij die het protest had georganiseerd waren het er 90.000. Het weer dan. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar ongeveer 9 graden.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 Doen het eerste uurtje met het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, de party-update en natuurlijk de 10 boven beste plaat van de dansvoet. Zoals in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes en straks in het derde uurtje gaan we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. En trouwens als opening horen we muziek van Breed Carolina... en Drop Confusing Kaline Sanders... Het Rhythm is a Dancer. En waar kennen we dat nummer toch van, hè? Jaren 90 een grote hit. En nu is het tijd voor EDX met All I Know. texts from my ex. You know I always flex on my ex. You know I got a rep to protect. You know I never let it get to my head. Y'all never get back to your wet. My DJ bring his decks on the jet. Came back, but you put me on the sofa. I knew you wanna get my respect. I don't know why you moved to mess point, trying to prove again. Uh, they go getting loose again. We can try win, we can lose again. got hang around those bougie ends. See, got those who you're using them. But getting high, gonna lose the gens. Cause I love you long time, but you was the 10. I got a text from your ex seems to be. Trying to work out what it means to me. Nowadays, everybody want a piece of me. Notorious Southwest and East, yo. That's why I left the scene so the scene could be. Used to check the channel man for the DVD. Getting out of minute sometimes. Time beats pizza Easter in LA, getting lean with D. I don't know why you move to mansion. Who you are from who's your friends. I got space for you and two in the bands. And a one night stand if you do it again. Like now me in amnesia. Brandy or Moesha. After referendum, girl, I still got that visa. Ah, ah, la la. Drink. Swalla la la. Swalla Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah.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 En daarvoor muziek van Tiny Temba, is dus Samen met Tanisha met Text From Your Ex. En die plaat heb je waarschijnlijk al vaak gehoord. En ja, het begint al langzaam een hitje te worden. CFM Zandvoort, ik heb nog even een beetje shownieuws voor je. De Fast and Furious films worden in het zonnetje gezet. Dat allemaal tijdens de MTV Music and TV Awards. De filmreeks die inmiddels al acht delen beslaan krijgt eh, op zondag 7 mei de Generation Award. Dat maakt de muziekzender de afgelopen vrijdag bekend. Het is voor het eerst dat de Generation Award aan een filmreeks gaat... in plaats van aan een individu. De hoogste persoonlijke onderscheiding van de MTV Music... Eh, nee, wat zeg ik, Movie Award... ging eerder dit jaar onder andere naar Johnny Depp... Jamie Foxx en eh, Will Smith natuurlijk. De Fast and Furious hoofdrolspeler Vin Diesel heeft een bijzondere prijs volgende week zondag in ontvangst. Hij wordt vergezeld door de tegenspelers Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson en Jonah Webster. En MTV reikt dit jaar voor het eerst ook prijs uit aan televisieprogramma's. De naam werd daarom veranderd van MTV Music, eh, nee, MTV Movie Awards... naar MTV Movie and TV Awards de horrorfilm Get Out is dit jaar met zes nominaties de grootste kanshebber. En ik weet niet of je er meer over gehoord hebt, maar eh, Get Out was een of andere B-horrorfilm. Zo werd hij gemaakt. Eh, het heeft geloof ik geen drol gekost. En het was eigenlijk om rechtstreeks op video uitgebracht eh, te worden. Maar uiteindelijk in de bioscopen deed hij het mega goed. Dus als je hem nog niet gezien hebt, de film Get Out moet je hem zeker gaan zien. Zie je hem Zandvoort, zometeen at Sheeran met zijn laatst verschenen hit. Maar eerst die cheat codes met No Promises. En dat doen ze samen met Demi Lovato. careful, nah, nah. Love ain't simple, nah, nah. Promise me no promises. Oh, nah, nah. Just be careful, nah, nah. Love ain't simple, nah, nah. Promise me no promises. No! Zandvoort. Nobody else in the room is lost. Who's the cool? Who's when she stood on the stool after dancing the case, singing to trad tunes?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 Baby. My my my my my my, my car coming as closing time. I was holding a hand, a hand was holding mine. Our cold both smell of smoke, whiskey and wine. We fill up our lungs with the cold air of the night.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 En daarvoor horen we Cheat Code. We zijn met Demi Lovato met No Promises. En zo wordt het even tijd voor de, eh, de party update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag. 29 april 2017. Nou, zoals altijd beginnen we eerst even met Escape in Amsterdam. Vanavond het wekelijkse feestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend meer informatie checken we de website escape.nl met onder andere onze eigen Zandvoortse Raymond, natuurlijk. En vanavond heeft hij meegenomen Greg van Buren, Frederik Abbas versus Chelsea en Marbo is de MC vanavond. Vanavond dus in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. Als we verder gaan kijken, dan vinden we Club Air en vanavond het feestje 7 jaar. Ik wou zeggen 7 years. Ja, hetzelfde, maar het heet 7 jaar. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in Club R in Amsterdam. En eh, voor meer informatie, r.nl of uh, eh, watislik.com. Met onder andere Girls Love DJ's, TikTok, Woelig, Ketchup, Vieze Poesendek, Favela, Lik, Kattenkwaad, Afrolosjes... Hitjes Golf en Jam. Dat vanavond allemaal in Air in Amsterdam. En nog een leuk feestje. Als je meer houdt van hip-hop, R&B en eh, ja, urban... is vanavond natuurlijk het wekelijks feestje Encore... met vanavond Girls Night Out. Begint rond de klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend. En het allemaal natuurlijk in de Melkweg. En voor meer informatie check melkweg.nl. Met vanavond Reggie V, Washington DJ, SMP en So Juju. Dat vanavond dus in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore Girls Night Out. En wat dichter bij huis, vanavond in de Stalker hebben we Bananenclub. Begint de klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend in de Stalker natuurlijk. En voor meer informatie check de website clubstalker.nl met onder andere Sperze, Bustine en Jieber, Gianna Rota en Dominique Brooks. En eh, ja, als we er toch in de stalker zijn... ze hebben daar twee eh, afdelingen. Beneden en boven. En eh, dan hebben we ook vanavond Pauper Disco. Begint ook vanaf middernacht tot vijf uur in de ochtend. In de stalker. En voor meer informatie check ook dan even de website clubstalker.nl. Want ja, twee feestjes, dus het is altijd een beetje... ja, waar gaan we naartoe? Of boven of beneden? Nou, voor mij maakt het niet zoveel uit. Volgens mij kan je gewoon kiezen. Vanavond dus in de Stalker, Pauperdisco of Bananenclub. Zie je bij Zandvoort? We gaan door met muziek, want daarom zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Asti Mahone, met een nummer wat je waarschijnlijk wel kent. Lady, en dit is samen met Pitbull. you see onesta zaterdagavond night Nightwalk.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 Ik hoef geen bloemen, bloemen. Gooi drank en drugs over mijn kist, kist. Alles wat ik wou in het leven was dit. Fuck it. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. kind van de duivel, mama. Jij hoeft niet te huilen, feesten alsof elke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Ik ben een kind van de duivel, mama. Jij hoeft niet te huilen, feesten alsof elke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Ik wil tranen van geluk zien.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 Daar was ik de hele dag aanwezig. Koud dat het was. Alleen ja, qua regen viel het op zich mee. Af en toe een paar druppeltjes. Maar uiteindelijk toen het afgelopen was, toen zo begon het pas eigenlijk te regenen. Je broer dus met Kin van de Duivel en de vorige Cassius. Tezamen met uh, Cat Power en Pharrell Williams met uh, Go Up. En eh, zo werd het even tijd voor de 10 boven beste plaat van dans voor deze week op 10. J Magic en catchy Katie Brown met Love is Not a Game. 9 deze week Midland met Final Credits. Op 8 Sony Fodera met Cut Up, You Just Me. Op 7 deze week Angelo Ferreri met End Streets. Op 6 deze week Juliet Sigora met Did You Take My Money. Op 5 deze week eh, Carrie Chandler met Hallelujah. De Angelo Ferreri Charmix. Op 4 deze week Christine Blond met Love Shy. De Sam Divine en Cassine Extended. Op 3 deze week eh, Kim Morwell met eh, Senhor Dotor. De Adam Port Edit. Deze week op 2 Gorilla's en... Jenny Beth met We Got The Power. Deze week nog steeds op 1 in de 10 bovenbeste plaat van de dansgroep. Het is Clapton met de Drums, Din Dada. Nu hoor je nu hier op CFM Zandvoort. Clapton en George Kranz met de Drums, de nummer 1... uit de 10 bovenbeste plaat van de dansvloer. CFM Zandvoort. Dat was Antonio Chiga... Chicaca. Zo, komt er lekker uit. Met de Soul Motion. En daarvoor Black and Crown. En Chris Marina met de eh, You Know. You Know What's Up. En tot zover ook eh, het eerste uurtje van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Dan zijn we nog twee uur lang bij. Dan is het tijd voor... Uh, na het nieuws en weer met DJ Mauso. Zijn Global House Vibes. En straks vanaf 11 uur gaan we natuurlijk helemaal naar Italië... met het beste van de club uit Italië met DJ Kelly. Maar voor nu nog een paar stukjes muziek. Als we het redden voor het nieuws...